Door corona zijn een heleboel vakanties geannuleerd of omgeboekt. En sommige reisorganisaties houden zich niet aan de regels. Ze betalen de gecancelde vluchten niet terug of hun klantenservice is niet bereikbaar. De Consumentenbond wil niet alleen klachten horen. Ben je juist goed geholpen door een reisbureau, meld je dan ook. Veel mensen krijgen in het nieuwe jaar wat meer loon, ongeveer 2%. Maar lang niet bij iedereen kan de vlag uit. Verslaggever Nick Wouters. Het zegt iets eh, over, over de massa en ja, gaat, eh, ga je je baan verliezen of ga je scheiden bijvoorbeeld... dan heeft dat een enorme impact op wat je overhoudt. Ook zijn relatief veel mensen door de coronacrisis hun baan kwijt. Zij merken dus ook niks van de loonstijging. Op de stemlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen komt nog een partij te staan, Ja 21. Die partij is gauw opgezet door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Zij waren eerst lid van Forum voor Democratie, maar gingen daar weg omdat ze niet bij een partij wilden horen die allerlei extremistische ideeën heeft. Het loopt storm op een van de schattigste plekken ter wereld. De puppycursus. Veel mensen zijn het alleen zitten zat en halen zo'n blaffend pluizenbolletje in huis. Zo'n diertje moet je natuurlijk wel opvoeden. Bij de Woef Experience in Maarsen in Utrecht krijgen ze veel meer aanmeldingen. Mensen die al heel lang een hond wilden en eh, nu omdat het thuiswerken is, eh, kan het. Ehm, ik hoop dat gewoon de mensen wel overwogen beslissingen hebben genomen. En ehm, dat als het straks allemaal weer normaal wordt, eh, zoals we <laughs> gewend waren voor corona, dat het dan ook allemaal nog past. Ze trainen de puppies buiten op het parkeerterrein. Binnen is niet toegestaan. Het weer, soms zon, soms wolken vandaag en het blijft droog. Het is zacht en gaat of 10. Morgen ietsje warmer, wel wat natter. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam richting Rotterdam.